ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle stemmen van de Tweede Kamerverkiezingen zijn geteld. Die uit het buitenland waren gisteravond als laatste aan de beurt. Dat was nog even spannend, want er was nog één zetel te verdelen... en die zou naar D66 gaan of de SP. Nou, verslaggever Kees van Dam, zeg het maar. In totaal gingen vanuit het buitenland 16.000 stemmen naar D66... en 1517 naar de SP. En dat was net genoeg voor de restzetel. De SP krijgt hem dus en dat kan wel eens belangrijk zijn in de formatie. Als die restzetel naar D66 was gegaan... had die partij ook een meerderheid kunnen halen met een coalitie... met VVD, CDA en JA21... En nu lukt dat niet. Kantoren worden minder vaak omgebouwd tot woningen, meldt het CBS. Het aantal kantoren en winkels dat werd omgebouwd daalde vorig jaar met 10%. Dat komt onder meer doordat er steeds minder geschikte leegstaande kantoorgebouwen zijn. En het verbouwen duurt langer door procedures, zegt het CBS. Dat zijn vaak ook grote projecten. Het duurt ook lang eh, ja, voordat de vergunning is afgegeven. Maar ook in het traject daarna duurt het lang voordat zijn woning is afgebouwd. Ook is het lastig om kantoren geschikt te maken om erin te wonen. In Antwerpen is een pro-Palestijnse demonstratie gisteravond uit de hand gelopen. Volgens de VRT gebruikten agenten pepperspray en ook werd een waterkanon ingezet. Een pro-Palestijnse actiegroep demonstreert al een tijd elke maandag in Antwerpen... om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. De groep doet dat voor het stadhuis. Het stadsbestuur wil ze daar weg hebben. En PSV speelt vanavond de vierde wedstrijd in de Champions League... uit tegen Olympiakos. Op papier zijn de Grieken een van de mindere Europese tegenstanders van PSV. Maar vergis je niet, zegt trainer Peter Bos. Beide ploegen willen aanvallen. Dus ik zou bijna willen zeggen tegen iedereen... zet die televisie aan als je hier niet bij kan zijn. Want dat gaat denk ik een hele mooie pot worden. Met waarschijnlijk weer veel doelpunten. Beide ploegen eh, willen graag naar voren spelen. Beide ploegen willen hoog druk zetten. Dus ja, dat kan niet anders dan dat daar doelpunten gaan vallen... en dat het een hele mooie wedstrijd gaat worden voor de voetballiefhebbers. De wedstrijd PSV Olympiakos is vanavond om 9 uur. Dan krijg je het weer nog. Een grijze dag met af en toe wat opklaringen en misschien zelfs een zonnetje. In het noordwesten is er later kans op een bui. Verder blijft het droog bij een graad of 15. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging in Noord-Holland op de A9, maar richting Amstelveen. Tussen Knoopend Kornier Kormeer en Knoopend Velsen staat een vrachtwagen met pech. De rechterreis is daardoor dicht en de vertraging is eh, bijna een uur.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 Van kantoren worden steeds minder vaak woningen gemaakt, meldt het CBS. Dat komt onder meer doordat steeds minder leegstaande kantoorgebouwen daar geschikt voor zijn. De Europese klimaat- en milieuministers proberen het vandaag eens te worden over een nieuw klimaatdoel voor 2040. Later deze maand is in Brazilië de volgende klimaattop... en eurocommissaris Hoekstra moet daar namens de EU een klimaatdoel presenteren voor de komende jaren. In Antwerpen heeft de politie gisteravond pepperspray en een waterkanon gebruikt bij een pro-Palestijnse demonstratie. Drie actievoerders werden aangehouden. Het weer, het is vandaag grotendeels droog en bewolkt. In het zuiden geregeld zon. In de loop van de middag is er in het noordwesten kans op een bui. Het wordt een graad of 15. Dit is ZFM. having fun. I heard somebody say, But if all I've been is fun, then baby, let me go. Don't wanna be in your way. And I don't wanna be your second choice. Don't wanna be just your friend. vanuit Zandvoort. ZFM. looking out there.